hun infrastructuur. Dat is besloten op dag 2 van de top in het Britse Cornwall. Hoeveel geld ermee is gemoeid is niet bekendgemaakt. Vast staat wel dat het gaat om investeringen met privaat geld... in projecten op het gebied van klimaat, gezondheidszorg en digitale technologie. Het akkoord is een initiatief van de Amerikaanse president Joe Biden... die zo een tegenwicht wil bieden aan de groeiende economische macht van China. In Apeldoorn hebben vanmiddag zo'n 2500 mensen meegedaan aan een demonstratie tegen het coronabeleid. Ze hielden nauwelijks afstand en bijna niemand droeg een mondkapje. Er was veel politie op de been, maar de betoging verliep rustig. Vorige maand liep in Barneveld een betoging die door dezelfde actiegroep was georganiseerd uit de hand. Toen vond er een harde confrontatie plaats met de politie. De Britten moeten er rekening mee houden dat de lockdown langer duurt dan tot 21 juni. Premier Johnson zei in Cornwall bij de G7-top dat hij erg bezorgd is over de opmars van de uit India afkomstige Delta-variant van het coronavirus. Maandag wordt definitief besloten over het al of niet opheffen van de laatste coronabeperkingen in het Verenigd Koninkrijk. Maar Johnson wil dat de Britten rekening houden met uitstel. De CDA-top zegt geschrokken en ontzettend teleurgesteld te zijn... over het besluit van Pieter Omtzigt om uit de partij te stappen... en verder te gaan als zelfstandig Kamerlid. Omtzigt, die al maanden ziek thuis zit, maakte vanmiddag bekend... dat hij zijn lidmaatschap van het CDA opzicht. Eergisteren lekte een notitie van hem uit... waarin hij keiharde kritiek leverde op de partij. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. Morgen is er volop zon en het wordt dan 20 tot 25 graden.